Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd wordt van of naar ons land gedaald. Vorig jaar gebeurde het 260 keer, 32 keer minder dan het jaar daarvoor. Het Centrum Internationale Kinderontvoeringen legt uit hoe het vaak misgaat. Je ziet dat eh, heel vaak bijvoorbeeld met twee Nederlanders die een B&B zijn gestart in Frankrijk of expats of gemengde huwelijken. Nou, dat loopt niet meer. En dan besluit één van de anders, dus zonder de toestemming van de andere gezaghebbende ouder, het kind mee te nemen naar een ander land. En dat mag zomaar niet. Daarvan heeft de wetgever gezegd dat daar eh, zes jaar gevangenisstraf op, eh, op staat. Bijna altijd is de ontvoerder een ouder. Het aantal ontvoerde kinderen zou onder meer gedaald zijn... doordat er vaker bemiddelingsgesprekken tussen ouders worden gevoerd. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn vijf medewerkers van een internationale hulporganisatie gedood. Dat zeggen Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas. De hulpverleners reden in een auto met hulpgoederen en zouden uit Polen, Australië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk komen. Ook hun Palestijnse chauffeur zou zijn omgekomen. En vorig jaar hebben we opnieuw meer flessen en blikjes ingeleverd met z'n allen. Maar het is nog niet genoeg. Het doel van 90% wordt voorlopig nog niet gehaald. Van de plastic statiegeldflessen werd dik 70% ingezameld. En bij blikjes ging het om 65%. De organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling zegt dat er meer inleverpunten moeten komen om de 90 te halen. En in het Drentse dorp Eelde liep gisteravond niet alleen de paashaas rond... maar ook een ander dier. Bewoners zagen een wolf door de straten lopen. Maar daar wilde het dier zelf eigenlijk ook helemaal niet zijn... zegt het wolvenmeldpunt van de provincie. Deze wolf was, was, was, duidelijk niet in de speelmodus. Die had maar één, één doel en dat, dat is het dorp weer uit. Hij is gewoon op zoek naar een, naar een gebied waar hij, eh, waar leven kan... waar hij zich voorplanten kan. Dat, dat is alles. Hij zegt dat het in Duitsland en Oost-Europa heel normaal is dat er af en toe een wolf door een woonwijk wandelt en dat het niet gevaarlijk is. Het is vooral belangrijk om het dier dan met rust te laten. En het weer nog een wisselvallig dagje met vooral vanochtend wolken en buien. Tussendoor zijn er ook wat opklaringen met zon. Vanmiddag vaker droog en het breekt dan ook vaker open. Het wordt 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat 6 kilometer file tussen Wouwbrugge en Leimuiden. Dat levert 10 minuten vertraging op.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 In Gaza zijn vijf medewerkers van een internationale voedselhulporganisatie om het leven gekomen bij een Israëlische luchtaanval. Dat melden de autoriteiten in Gaza. De slachtoffers zouden uit Australië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen. Het Israëlische leger zegt de gebeurtenis te onderzoeken. Vandaag moeten zogeheten derde landers vertrekken uit de gemeentelijke opvang zijn mensen uit andere landen die in Oekraïne werkten of studeerden toen daar de oorlog uitbrak. Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit mogen nog bijna een jaar in de opvang in Nederland blijven. Vorig jaar zijn opnieuw meer flessen en blikjes ingezameld... maar nog lang niet zoveel als wettelijk moet. 90% moet worden ingeleverd, maar de plastic flessen blijven steken op ruim 70%, blikjes op 65%. Het weer, eerst bewolkt en vanuit het zuidwesten buien.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 Now let's go. Let's go. Would you like a drink with me? If you don't mind, hold your body close to mine. We could spend the night in ecstasy. You know that you don't have to leave, so you wanted and I.